Twee uur. Door met het NOS-journaal. Paus Franciscus heeft een nieuwe kerkwet gepresenteerd... die kerkelijk medewerkers verplicht seksueel misbruik te melden als ze ervan weten. Ook kunnen slachtoffers direct hun beklag doen bij het Vaticaan. Het is een reactie op de serie schandalen in de kerk... waarbij vaak jonge kinderen werden misbruikt. De nieuwe kerkwet verplicht bisdommen om een systeem op te richten... waar misbruikzaken vertrouwelijk kunnen worden gemeld. Nederland is buitengewoon bezorgd over de terugtrekking van Iran... uit delen van het atoomakkoord. Volgens premier Rutte valt het akkoord langzaam uit elkaar. Iran sprak in 2015 met zes landen af... dat het zou stoppen met het verrijken van uranium... in ruil voor het verlichten van economische sancties. Sinds de VS het akkoord vorig jaar eenzijdig opzegde... staan de afspraken onder druk. Gisteren dreigde Iran opnieuw uranium te gaan verrijken... Tenzij er nieuwe afspraken komen met Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en China. 42.000 mensen hebben hun handtekening gezet voor de vrijlating van een oud-UvA-student. De Egyptische Rami Sitki zit al een jaar in een Egyptische cel... en wordt verdacht van het meewerken aan een satirisch lied over president Sisi. Sitki studeerde sinds 2014 een aantal jaren aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn voormalige scriptiebegeleider zegt dat hij niets met het kritische lied over Sisi te maken had. Hij kende alleen de gitarist van het nummer. De Noord-Ierse politie heeft drie mannen en een tiener opgepakt... in het onderzoek naar de moord op de journaliste Lyra McKee. Het gebeurde vanochtend bij vier invallen in Londonderry. McKee werd vorige maand doodgeschoten toen ze stond te kijken bij rellen in Londonderry. De militante New IRA heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de moord. Eerder pakte de politie drie andere verdachten op. Die zijn later weer vrijgelaten en worden niet langer verdacht. Het weer, pittige buien, soms met hagel en onweer. Zo'n 16 graden is het. Vanavond trekken de meeste buien weg. Morgen bewolkt, later breekt de zon vaker door.